Op de westelijke Jordaanoever werden veiligheidstroepen met stenen bekogeld en autobanden in brand gestoken. In de Gazastrook werden Amerikaanse en Israëlische vlaggen en posters van Trump verbrand. De man die vanochtend met een stok een kosher restaurant in Amsterdam aanviel... is een asielzoeker met een tijdelijke verblijfsstatus. De man van 29 sloeg de ruiten in en beschadigde de vloer. Aan zijn stok had hij een Palestijnse vlag hangen. De politie behandelt de zaak als vernieling. Ondanks de schade is het kosher restaurant vanavond gewoon open. Bij een actie tegen motorclub Satudara heeft de politie vuurwapens, drugs, motoren en geld in beslag genomen. Vijf mensen zitten vast. Ze worden onder meer verdacht van afpersing, bedreiging en witwassen. Bij de politieactie waren gisteravond en vannacht zo'n 200 agenten betrokken. Er werden invallen gedaan in het clubhuis van Satudara in Geleen en in enkele woningen. De Europese Commissie daagt Hongarije, Polen en Tsjechië voor het Europese Hof van Justitie, omdat die landen weigeren asielzoekers op te nemen. Ruim twee jaar geleden besloot de EU 160.000 vluchtelingen vanuit Italië en Griekenland te verdelen over de andere lidstaten. In totaal zijn nu zo'n 32.000 asielzoekers herverdeeld, maar Hongarije, Polen en Tsjechië hebben vrijwel niemand opgenomen. De openingswedstrijd van het EK in 2020 wordt gespeeld in Rome en niet in Amsterdam. Dat heeft de UEFA besloten. Wel wordt Amsterdam samen met Boekarest gastheer voor de poolwedstrijden in groep C. Ook krijgt Amsterdam een achtste finale. Het EK van 2020 wordt in 13 Europese steden gespeeld vanwege het 60-jarige jubileum van het EK. Het weer, de regen trekt de komende uren weg naar het oosten. De wind is vrij krachtig tot stormachtig, maar later vanavond wordt het rustiger. Morgen geregeld buien, mogelijk met hagel of natte sneeuw. Het wordt dan 3 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate. Het is een van de drukste spitsen van het jaar geworden uiteindelijk. We zijn op de terugweg, maar in de Randstad staan nog steeds 88 files. Dit zijn de files die er nu het meeste uitspringen. Zojuist gebeurde een ongeluk op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij knopen Diemen. Drie rijstroken zijn daar dicht. Op de A2 Amsterdam-Den Bosch 20 minuten extra bij Utrecht, alleen al. Op de A4 Amsterdam-Den Haag drie kwartier vertraging tussen knoop het Badhoevedorp en Roelof En nog eens een half uur extra tussen Leidsendam en het K Ketelplein. Ook een half uur erbij tussen Landsmeer en Knoop het Watergraafsmeer op de A10 naar Knoop het Amstel. De A12 Utrecht-Arnhem tussen Driebergen en Veenendaal-West een half uur erbovenop. En drie kwartier extra richting Den Haag tussen Driebergen en Knoop het Oude Rijn.